rond en oorlijk, wat een leuke snaak. Hij ontmoette vaak een lieve lievenaardig kind, voor hem dolgeblind, maar heel vrolijk, rond en oorlijk, stotterde zozeer. Een huwelijk aanzoek leek voor hem een toer, dus sprak hij, tot haar broer. Jee, jee, jee, jee. Jee, jee, moet het haar buzzen, buzzen, buzzen, zeggen van i i i i. kan niet van waar, zee zee zee zij, zij moeten weten, het een huilen, huilen, hulle, hulle, huisje. Ik met haar wonen voor in. Eeuwen, eeuwen, eeuwen, help, help, help, help, help, een arme ouwe En verwarmheid, het doet, het doet, het doet, het doet, het doet me over. Drie, drie, drie, drie, ik ben van haar gaan hubbe, hubbe houden. En ik wil haar terug, terug, trouwen. Maar jij, jij moet het aan het zorgen leggen, want ik, ik kan het niet haar broeder aan haar moeder alles had verteld. Wat hij op het gesteld, dat hij daar kwam en haar dokter Op haar wagen naar je wagen en reed naar haar huis. Maar toen hij haar moeder voor de deur zag staan, sprak hij haar, dat het de otteren aan. Help, help, help, help, help, een arme ouwe 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik ben van haar gaan huppen, houden. En ik wil haar trubben, trubben, trouwen. Maar jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij. Zit er niet in. Jij, jij moet het haar zorgen. Ik, ik, ik kan het niet.